Drie auto's, een bus en twee huizen werden getroffen door een stroom van modder en puin. De oorzaak is de hevige regenval van de afgelopen dagen. Meerdere rivieren traden buiten hun oevers. Ook op andere plaatsen in Ecuador waren er aardverschuivingen en overstromingen. Kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu geopolitieke spanningen verslechteren. Dat meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Het instituut roept de grote machten op om een stap terug te doen en na te denken. De spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het rapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90% daarvan. Op het parkeerterrein bij de Veerterminal in Harlingen staan nog tientallen auto's vast in de modder. Die voertuigen zijn van mensen die nog op Terschelling verblijven. In de ochtend worden er opnieuw trekkers ingezet om eigenaren van auto's te helpen. De afgelopen dag werden ongeveer, werd ongeveer twee derde van alle voertuigen die vastzaten losgetrokken uit de modder. Honderden auto's konden eerder niet voor of achteruit. Bij controles van het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken aangetroffen, meldt het waterbedrijf Vitens. Inwoners van de stad hebben daarom het advies gekregen om het drinkwater drie minuten te koken voordat het kan worden gedronken.